Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na 21 uur onderhandelen zijn de VS en Iran niet tot een akkoord gekomen. De Amerikaanse vicepresident Vance is vertrokken uit Pakistan... en zegt dat hij Iran een laatste voorstel heeft gedaan. Dat kan volgens hem leiden tot een akkoord. Wat er in het voorstel staat is niet bekendgemaakt. Iran had eerder gezegd dat de gesprekken vandaag zouden doorgaan... maar zegt nu dat de VS buitensporige eisen had... Volgens de Iraanse staatstelevisie waren onder andere de opening van de straat van Hormuz... en de ontwikkeling van het Iraanse kernwapenprogramma de grootste struikelblokken. Tijdens een viering bij een fort in Haiti zijn zeker 30 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten brak paniek uit en zouden mensen zijn vertrapt. Hevige regen zou de paniek hebben verergerd... Volgens de premier van het land was het erg druk in het fort en waren er veel jongeren aanwezig. Er wordt gevreesd voor meer doden. In Hongarije mogen vandaag zo'n 5 miljoen mensen stemmen voor de parlementsverkiezingen. Het wordt een tweestrijd tussen premier Viktor Orbán en de oppositieleider Peter Magyar. Orbán is al 16 jaar aan de macht, maar volgens de peilingen lijkt Magyar hem te gaan verslaan. De verkiezingen worden vanuit heel Europa gevolgd. Orbán wordt gezien als dwarsligger in de Europese Unie. Magyar belooft van Hongarije weer een betrouwbare bondgenoot te maken.